Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft twee mannen opgepakt voor het dumpen en in brandsteken van een busje met drugsafval in Eindhoven vorig jaar. In oktober werd in een woonwijk dichtbij een flat een bus vol chemicaliën in brand gestoken. Daarbij kwamen giftige gassen vrij. Omwonenden moesten hun huis uit en om de omgeving weer veilig te maken moest een stuk grond worden afgegraven. De avond daarvoor werd in dezelfde straat ook een bestelwagen met drugsafval gevonden. De twee mannen van 20 uit Eindhoven worden verdacht van betrokkenheid bij het dumpen van allebei de busjes. Ook in de Tweede Kamer is kritiek op het plan van GroenLinks... om 70-plussers in het ziekenhuis altijd te laten begeleiden door een geriater. Die oudere specialist moet mede gaan beoordelen... of een operatie of behandeling wel het beste besluit is voor de patiënt. CDA en 50PLUS bijvoorbeeld vinden dat ouderen niet anders moeten worden behandeld dan andere patiënten... en dat ouderen niet het idee moeten krijgen dat ze onder druk worden gezet. Het kabinet komt met spoedmaatregelen om te voorkomen dat mensen met schulden dieper in de problemen komen. Zo stopt de Belastingdienst nog dit jaar onder meer met het automatisch innen van geld bij mensen met problematische schulden. Ook gaat het bedrag omhoog waarvan mensen in de bijstand moeten leven. Het aantal griepgevallen neemt toe. Vorige week hadden bijna 100 op de 100.000 mensen griepverschijnselen. En al negen weken zit het aantal zieken boven de 51 per 100.000 inwoners. Daarmee is er sprake van een griepepidemie. Directeur Axel Ruger van het Van Gogh Museum vertrekt. Na 13 jaar gaat hij naar de Royal Academy of Arts in Londen. Onder Rugers leiding groeide de bezoekersaantal van het Van Gogh Museum fors. Het weer. Vanavond en vannacht steeds meer opklaringen. De minima liggen vannacht tussen 0 en 3 graden. Het blijft overal droog. Lokaal kan het in het binnenland een gaatje vriezen.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 Tussen Schorrel en Bergen staat 2 kilometer en de vertraging is een kwartier. Op de A1 naar Amsterdam 10 minuten vertraging tussen eh, Baarn en Blarikum. Het rijdt daar langzaam over 5 kilometer. En op eh, de A4 van Amsterdam naar Den Haag een kwartiertje vertraging tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude.